ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump wil snel een gesprek met zijn collega's Poetin en Zelensky. Vannacht zei hij dat hij eerst wil praten met de Russische president... en dat hij de twee daarna samen wil zien te krijgen. Correspondent Rudy Bauma moet het nog maar zien. Hij zegt dat Trump zich al vaker heeft laten misleiden door Poetin. En als die ontmoeting er zou komen, is er nog een probleem. Waar moeten de drie afspreken? Nou, dat is ook nog een heel probleem. Want nou ja, Zelensky zal niet snel naar Moskou willen. Poetin niet naar Kiev. En eh, bovendien kan Poetin in heel veel landen niet in... vanwege een internationaal arrestatiebevel tegen hem... wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne. Maar Trump denkt dus dat het wel gaat lukken. Het Witte Huis laat weten dat de eerste gesprekken misschien volgende week al zullen zijn en er is veel over gepraat en anderhalf uur geleden zijn ze dan eindelijk ingegaan. De Amerikaanse importheffingen op spullen uit Europa. Voor bijna alles moet 15% extra worden afgetikt. In principe wordt dat betaald door bedrijven in de VS. Maar het kan best zijn dat jij en ik het uiteindelijk ook gaan merken... zegt economieverslaggever Aida Brands. Neem een bedrijf als Apple. Eh, als die opeens in, voor een Amerikaanse klant hun producten... fors eh, de prijs omhoog eh, moet gaan doen... dat ze zeggen, nou, weet je wat, we, we maken de prijs van de iPhone wereldwijd een beetje duurder. Zodat iedereen een beetje betaalt. En niet alleen de Amerikaanse klant opeens fors meer moet gaan eh, betalen. Maar of dat echt zo gaat zijn, is niet duidelijk. Het wordt volgende week flink zomers weer, maar toch rijden veel mensen nog altijd rond op hun winterbanden. Een bandensite heeft een steekproef gedaan in Utrecht en zag daar dat 5% de bandenwissel heeft overgeslagen. Dat zou volgens hen betekenen dat bijna een half miljoen wagens in ons land banden hebben die niet bedoeld zijn voor dit weer. Dat rijdt minder fijn, de banden slijten sneller en het is gevaarlijk. De remweg van je auto wordt een stuk langer het weer nog.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 om te praten over de oorlog in Oekraïne. Volgens het Witte Huis gebeurt dat mogelijk volgende week al. Trump wil daarna ook dat president Zelensky van Oekraïne aanschuift. In het zuiden van Frankrijk hebben brandweerlieden opnieuw de hele nacht doorgewerkt om de natuurbranden te blussen. Er staat een gebied zo groot als Texel in brand. De Franse premier Bayrou noemt het een ramp van ongekende omvang. De Feyenoord heeft een eerste stap gezet richting de Champions League. Gisteravond werd in de derde voorronde gewonnen met 2-1 van De Volgende week is de return in Istanbul.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 For giving the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. there is a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. You not stop shop girl. Little more the dirty one rock that world.